Hollande kwam kort na middernacht aan op het plein en sprak de mensen toe. Hij noemde zichzelf de president van de jeugd van Frankrijk en hij zei ook trots te zijn dat het Franse volk hem de verantwoordelijkheid van het land toevertrouwt. In Griekenland heeft de Griekse regering geen meerderheid meer in het parlement. Na tellen van bijna alle stemmen hebben de traditioneel twee grootste partijen 150 zetels. één zetel te weinig voor een meerderheid. De leider van de grootste coalitiepartner, Nieuwe Democratie, wil nu onderzoeken of hij een derde partner kan vinden om een regering van nationale eenheid te vormen. Die zou de bezuinigingen moeten doorzetten zodat Griekenland in de eurozone kan blijven. De beurzen in Azië kleuren rood vanochtend na de verkiezingsuitslagen in Frankrijk en Griekenland. Bij beleggers slaat de onzekerheid toe over de aanpak van de Europese schuldencrisis. De Japanse Nikkei en de beurs in Hongkong verloren allebei 2,5 procent. De inwoners van Syrië kunnen vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Een groot deel van de oppositie doet niet mee. Veel leiders zijn opgepakt of naar het buitenland gevlucht. Het huidige Syrische parlement bestaat uitsluitend uit aanhangers van president Assad. Onder druk van de opstand tegen zijn bewind heeft hij hervormingen aangekondigd. Eén daarvan is dat er nieuwe verkiezingen komen. Maar het nieuwe parlement blijft zeker de helft van de zetels gereserveerd voor zijn aanhangers. Het weer, wolkenvelden en lokaal kans op mist. Het is tussen de 2 en 5 graden. Vanmiddag vrijwel overal droog en af en toe zon. Het wordt dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van...